Kees met het NOS-journaal. CDA-minister Spies ziet niets meer in een boerkaverbod en een verbod op de dubbele nationaliteit. Als minister van Binnenlandse Zaken verdedigde ze die twee plannen waarover VVD en CDA in 2010 afspraken maakten met de PVV. Na de val van het kabinet zijn die voorstellen van tafel, zegt ze in de Volkskrant. In januari kondigde Spies nog aan dat het kabinet het boerkaverbod doorzet. Ze noemde het verbod toen van onvoorstelbaar groot belang. Pies stelde zich gisteren kandidaat om bij de Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker te worden van het CDA. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn er drie explosies geweest, kort na het verrassingsbezoek van president Obama. De Taliban heeft verantwoordelijkheid opgeëist voor tenminste één van de explosies. Na de explosies werd er ook geschoten. Volgens een politiechef zijn er zeker zes doden gevallen. Obama was in Afghanistan voor een kort en onverwachts bezoek aan de Amerikaanse troepen en aan de Afghaanse president Karzai. Obama en Karzai tekenden een verdrag waarin de mogelijkheid wordt opengehouden dat een deel van de Amerikaanse militairen ook na 2014 in Afghanistan blijft. Die kunnen helpen bij het opleiden van Afghaanse veiligheidstroepen. De moeder van een van de verdachten van de roofmoord op een Haagse juwelier heeft een oproep gedaan aan haar zoon. Ik wil dat je terugkomt naar hier, naar de politie of naar huis, zei ze in een telefoongesprek met de NOS. De vrouw zei dat ze niet weet waar haar 19-jarige zoon is. Ook gelooft ze niet dat haar zoon de moord heeft gepleegd. Hij zou zoiets nooit durven, zei ze. De Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft in het parlement de eet afgelegd. Suu Kyi weigerde eerst de eet af te leggen omdat ze moest klaren de grondwet te beschermen. Die grondwet is niet democratisch, benadrukte ze. Suu Kyi ging uiteindelijk overstag om zitting te kunnen nemen in het parlement en daarmee te voldoen aan de wens van haar aanhangers. Het weer, de dag begint met wat zon, maar in de loop van de dag raakt het meer bewolkt en komen er vanuit het zuiden buien. Later vanmiddag is er ook kans op onweer. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS. Dit is John Souhoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A15 tussen Tiel en Nijmegen maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden.